Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Typisch Nederlandse weidevogels worden in hun voortbestaan bedreigd... door de toename van het aantal koeien. Dat zegt de Vogelbescherming. Op 1 april is het melkquotum afgeschaft... en het afgelopen jaar is het aantal koeien in Nederland al met meer dan 100.000 toegenomen. Al die koeien moeten kort gras eten... terwijl weidevogels juist gebaat zijn bij langer gras. Soorten die daardoor worden bedreigd zijn onder meer de gutto, de kieviet en de tureluur zegt de Vogelbescherming. De organisatie vindt dat de overheid op korte termijn meer subsidie beschikbaar moet stellen voor boeren die vogels beschermen. Discussies over een mogelijk vertrek van Griekenland uit de eurozone zijn volgens de Duitse bondskanselier Merkel niet meer aan de orde. Dat zei ze in een interview met de Duitse omroep ARD. Van kwijtschelden van de Griekse schulden is geen sprake, zegt Merkel. Er kan wel worden gesproken over een langere looptijd voor de schulden en over de hoogte van de rente van leningen. De Duitse minister van Financiën Schäuble heeft de afgelopen weken verschillende keren gezegd dat een vertrek van Griekenland uit de eurozone een betere optie is dan blijven. In een woonwijk in Geleen zijn vlokken schuim met nafta terechtgekomen. Nafta is een derivaat van aardolie. Het heeft een penetrante geur. En mensen wordt aangeraden zich goed te wassen wanneer ze met de stof in aanraking zijn gekomen. Het schuim met nafta komt uit een tank op het industriecomplex Gemelot bij Geleen. Het dekt een tank met nafta af die scheef was komen te liggen. Nu blijkt het schuim weg te waaien. Gemelot gaat zwaarder schuim aanbrengen. Het weer. Het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht koelt het in opklaringen af tot 12 graden. En er is ook kans op mistbanken. Later zijn er in het zuiden weer wat meer wolken. Vooral s morgens valt daar wat regen uit, morgen. In het noorden blijft het morgen droog. Daar schijnt de zon geregeld. Het wordt 21 tot 24 graden.